Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt opnieuw 1 miljard euro extra uit... om de bouw van betaalbare woningen te bespoedigen. Het geld is bedoeld als een extra impuls voor de woningbouw... zo bevestigen bronnen aan de NOS. De investering staat in de Prinsjesdagstukken. Andere maatregelen, zoals het opheffen van de verhuurdersheffing... voor woningcorporaties of het verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek... liggen politiek te gevoelig voor een kabinet dat demissionair is. Vanaf 25 september zal het aantal besmettingen niet meer leidend zijn voor de coronamaatregelen. Dat kan omdat een groot deel van de mensen in Nederland is gevaccineerd, schrijft demissionair minister De Jonge. In het najaar worden de ziekenhuis- en IC-opnames de indicatoren voor de coronamaatregelen. In het slechtste scenario worden in december meer dan 400 IC-bedden bezet door coronapatiënten. Dat zegt RIVM-directeur Van Dissel. Hij zei dat wordt geanticipeerd op een toename van het aantal besmettingen vanaf het najaar. Maar dat het onzeker is hoe groot die zal zijn. Nu liggen er 200 coronapatiënten op de intensive care. De video's van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet... waarin hij over de coronacrisis spreekt... zijn terecht weggehaald door videoplatform YouTube. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. Volgens YouTube was in de filmpjes sprake van medische desinformatie. In een van de twee video's noemt Baudet de toegelaten coronavaccins... experimentele injecties. Ajax is de Champions League goed begonnen. Uit bij Sporting Portugal werd het 1-5 voor de Amsterdammers. Sebastian Haller maakte vier doelpunten. In dezelfde pool won Borussia Dortmund eerder op de avond bij Besiktas met 1-2. Het weer is bijna overal droog.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 Change, not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at tamed I'm not gonna play, not gonna play Oh no, I ain't like that Fuck him, I'm a wildcat Baby, break my heart Give me all you got Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Is it love or lust?